Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal zelfdodingen onder jonge mensen is de afgelopen 15 jaar toegenomen. Volgens het CBS is zelfdoding onder mensen tussen de 10 en 30 jaar de meest voorkomende doodsoorzaak. 1 in 3 zelfmoordpreventie heeft een belangrijk advies als je zelf ook worstelt. Praten, praten, praten. Eh, we gaan niet alleen praten met je vrienden, maar eh, bespreken met een mentor, met een, een schoolpsycholoog, met je ouders, met een huisarts is ook een website um, eh, ehm, injebol.nl. Dat um, ja, eigenlijk speciaal voor jongeren om beter in hun veld te zitten. We hebben natuurlijk onze eigen website 113 voor als, als uh, eh, suïcidale gedachten hebben. Dus er zijn eigenlijk heel veel eh, dingen die ehm, mensen kunnen doen. Het hoogste aantal zelfdodingen komt trouwens voor onder 50-plussers. Het totaal aantal mensen dat zichzelf van het leven berooft... is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. 50.000 mensen in Australië moeten hun huis uit vanwege overstromingen. In het oosten is in twee dagen tijd meer regen gevallen dan normaal gesproken in vier maanden valt. Er is tot nu toe één dode geteld en er worden nog mensen vermist. Voor vandaag en morgen wordt er opnieuw heel veel regen verwacht in Australië. Een fout met grote gevolgen in Noord-Korea. Er werd een nieuw marineschip te water gelaten. Het was de bedoeling dat het schip zijwaarts het water in zou glijden, maar dat is mislukt. Het raakte uit balans en ligt nu met flinke schade op zijn kant. Extra pijnlijk, het gebeurde allemaal voor de ogen van dictator Kim Jong-un. Hij was eregast bij de ceremonie en is woest. Hij noemt het een criminele daad. Nederland is de Europese koploper als het gaat om verdwenen en bedreigde plant- en diersoorten. Volgens Naturalis zijn er minder vogels, vlinders en insecten door droogte of het gebruik van gif op planten en bloemen. En ook is er te weinig aandacht voor de kleine, nuttige diertjes in de grond. Ik ga vaak eh, met mensen het park in en dan vraag ik hoeveel soorten denk je dat hier voorkomen. Nou, dan komen ze met een paar vogels en misschien een egel. Of, mhm. eh, maar het zijn allemaal ontzettend belangrijke groepen voor het hele ecosysteem. Er leven honderden als niet duizenden soorten in park. Dit is de ruwe pissebed. Oké. Dit is een miljoenpoot. Dit is de knotskronkel. Er zijn ook positieve ontwikkelingen in de natuur. Met de otter en de zeearend gaat het juist beter. En het weer nog een mix van wolken en zon met vanochtend in het zuiden kans op een bui. Later gaat het juist in het noorden en oosten een beetje spetten. Het is vandaag fris, 13 tot max 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen 18 kilometer file tussen Knoop het Velzen en Amstelveen Stadshart. Vertraging is een half uur. Op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer door een ongeluk tussen Landsmeer en Knoop de Amstel. 12 kilometer file, de weg is weer vrij. Op de A10 Watergaasmeer richting Amstel een half uur vertraging in 19 kilometer file tussen afrit Volendam en Knoop Amstel. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam bij Kaagdorp is het, eh, staat het stil door een ongeluk in 5 kilometer file en 200 Amsterdam Haarlem tussen West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 stop You're unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. unbelievable. 的。 it's just the touch of your hand behind a closed door. All I needed was the love you gave. All I needed for a love.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 never know So I'm learning to fall With no safety net To cushion the blow I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 Somebody to know Somebody to have Somebody to hold It's easy to say But it's never the same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 down and then you pulled the rug I was getting kinda used to being so you love But now so will you love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 so lovely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 zacht begon hij toen voor mij te vlagen.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

baby, baby. Oh, baby, baby, baby.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 die. Let me hold you, darling, so you won't cry.